Karina Karina Een ring met jouw naam. Karina. Gaf jij toen ik wegging naar zee. Een ring met jouw naam. jij stond huilend op de kade En je kuste me vaarwel Ik probeerde jou te troosten Want de jaren gaan zo snel Vlak voordat ik moest vertrekken Naar dat verre vreemde land Gaf je mij een gouden sieraad En dat schoof jij aan mijn hand gaf jij toen ik weg ging naar zee. Een ring met jouw naam, Karina, Die draag ik mijn leven lang mee. Jou ogen zien. Ook kon ik nog maar eenmaal vertellen hoeveel ik van je hou. Een ring met jouw naam, Karina. herinnert mij voor altijd aan jou. Toen mijn schip kwam thuis gevaren komt jouw vader aan de wal. Met die ogen zo verdrietig, wat ik nooit vergeten zal. Hij sprak jongen, jouw Carina, is van heimwee heen gegaan. Snekend keek hij naar het sieraad, dat ik nooit had afgedaan. Karina Carina. Gaf jij toen ik wegging naar zee een ring met jouw naam, Karina. Jona, Kari.